Kees Groot met het nos journal. Volgens president Karzai zijn het 31 Amerikaanse en 7 Afghaanse militairen. De Amerikanen hoorden bij een elite-eenheid. De helikopter stortte neer in het oosten van Afghanistan. Over de oorzaak bestaat onduidelijkheid. De Taliban claimen dat ze een Chinook met een raket naar beneden hebben gehaald. De NAVO wil alleen zeggen dat de helikopter betrokken was bij een operatie tegen de islamitische guerrilla-beweging. China heeft naar aanleiding van de schuldencrisis hard uitgehaald naar de Verenigde Staten. Volgens het Chinese staatspersbureau houden de Amerikanen met kortzichtige verkiezingspolitiek de wereldeconomie in gijzeling. China is de grootste investeerder in Amerikaanse staatsobligaties. Het Chinese commentaar volgt op de verlaging van de Amerikaanse kredietstatus. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de Verenigde Staten vannacht de AAA-status ontnomen. De status is met één stap verlaagd naar AA+, en het is voor het eerst in de geschiedenis. Het heeft tot gevolg dat de Amerikaanse overheid in de toekomst mogelijk meer rente moet betalen op leningen. In Japan is het bombardement op Hiroshima herdacht. Het is vandaag 66 jaar geleden dat de Verenigde Staten een atoombom op de stad gooiden, waardoor 140.000 mensen omkwamen. De Japanse premier Kan sprak tijdens de herdenking zijn zorgen uit over het gebruik van kernenergie. Hij ziet in de problemen met de kerncentrale in Fukushima reden om de veiligheid van kernenergie nog eens onder de loep te nemen. Op de Franse snelwegen is het ook deze zaterdag weer flink druk. Volgens de ANWB veroorzaken vertrekkende vakantiegangers vooral lange files op de A7 van de Middellandse zeekust richting Lyon. Ook op de snelweg van de Atlantische kust naar Tours is er veel langzaam rijdend en stilstaand verkeer. De grootste drukte op de Franse wegen wordt rond 1 uur verwacht. Het weer vanmiddag in het hele land buien. In het oosten met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen droger, maar ook frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.